Marmik Zampersen met het NOS-journaal. Het risico op grensoverschrijdend gedrag in vrouwengevangenissen is te groot. Dat staat in een rapport van Mariette Hamer, de regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag. De machtsverhouding tussen medewerkers en gevangenen is een risicofactor, net als de vele één-op-één situaties. Volgens Hamer is er in de vrouwengevangenissen een cultuurverandering nodig... en moet het makkelijker worden om grensoverschrijdend gedrag te melden. Israël gaat de toegang tot de Tempelberg in Jeruzalem tijdens de Ramadan toch niet beperken, meldde Israëlische media. De minister van Nationale Veiligheid had het voorgesteld, maar de regering gaat er niet in mee. De Israëlische veiligheidsdiensten waren tegen het plan, net als de VS. Amerika zei dat bezoekers toegelaten moeten worden vanwege godsdienstvrijheid en de veiligheid van Israël. De Tempelberg is een heilige plek voor moslims en joden. Rond religieuze feestdagen zijn er geregeld gewelddadige confrontaties. In de VS is een executie van een gevangene mislukt... doordat er geen geschikte ader werd gevonden voor de dodelijke injectie. De executie in de staat Idaho werd gestaakt na acht mislukte pogingen om een infuus in te brengen. De man van 73 die zou worden geëxecuteerd zit al bijna 50 jaar vast... voor vijf moorden in de jaren 70... Later doodde hij ook een medegevangene. Wat er nu met de Amerikaan gaat gebeuren is niet duidelijk. Voetballer Cristiano Ronaldo is voor één wedstrijd geschorst... vanwege een obscene gebaar na een competitiewedstrijd afgelopen weekend. Dat heeft de Saoedische Voetbalbond bekendgemaakt. Op beelden op sociale media was te zien dat de Portugees met zijn hand... een gebaar maakte richting de tribunes. Supporters van de tegenstander hadden de naam van zijn rivaal Messi geroepen. Het weer.